Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De prijzen in de winkels stijgen niet meer zo hard... maar toch vragen vakbonden nog steeds om flinke loonsverhogingen... bij onderhandelingen over nieuwe cao's. Dat komt voor een deel omdat nog niet iedereen gecompenseerd is... voor de hoge inflatie in de afgelopen jaren. Maar er is ook een andere groep, zegt economiecollega Nick Wouters. Dat zijn cao's die wel al volledig gecompenseerd zijn voor die hoge inflatie. Maar waarvan de bonden nu zeggen, ja, we willen er wat extra's bij. Want we zijn er eigenlijk niet mee opgeschoten de afgelopen jaren. Want alles wat we erbij kregen waren we meteen in de supermarkt weer kwijt aan die hogere prijzen. We moeten nu ook weer voelen dat eh, eh, onze portemonnee daadwerkelijk dikker wordt en we meer kunnen kopen. In de eerste loonafspraken die dit jaar gemaakt zijn... kregen mensen er gemiddeld dik 6% bij. Gemeenten moeten slachtoffers van de toeslagenaffaire helpen om een nieuwe start te maken. Door bijvoorbeeld te helpen met de financiën of het zoeken naar een huis. Maar dat gaat niet in elke gemeente goed. Onderzoeksprogramma Pointer vertelt wat er uit hun onderzoek kwam. Dat sommige gemeenten bijstandsregels hanteren... Eh, bij het bepalen of ze hulp gaan toekennen aan gedupeerden of niet... En dat is echt niet de bedoeling, want deze hulp moest juist ruimhartig zijn om zo het vertrouwen tussen de burger en de overheid weer te kunnen herstellen. De slachtoffers van de toeslagenaffaire wachten nog op een compensatiebedrag van de overheid. En vandaag staat er voor het eerst iemand voor de rechter die verdacht wordt van het plegen van een aanslag op een loodgieter uit Vlaardingen. Hij is al elf keer doelwit geweest van aanslagen met zware vuurwerkbommen bij gebouwen en auto's die een link met hem hebben. Het is nog altijd niet duidelijk waarom. Degene die vandaag voor de rechter staat is een man van 26, vertelt mijn collega Remco Andringa. Hij is de eerste die, eh, die is opgepakt, omdat er toen inmiddels al eh, camera's bij het huis van de loodgieter hingen. Eh, daarna zijn er ook weer andere verdachten nog opgepakt. Maar dat lijken allemaal uitvoerders te zijn. Ehm, en de ervaring leert dat die bitter weinig loslaten over hun opdrachtgever, als ze die al kennen. Dus of er vandaag in de rechtszaal nou veel opheldering komt over wat er precies speelt daar in Vlaardingen, dat vraag ik me af. En het weer nog. Vanochtend grijs en in het oosten kans op wat motregen. Vanmiddag is het bijna overal droog en is er op veel plekken ook wat zon te zien. Het wordt 12 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 get famous as the man who can't be moved. And maybe you want me to, but you see me on the news and you'll come running to the corner. Cause you know it's just wrong. You, I'm the man who can't be moved. I'm the man who can't be moved. if one day you wake up and find you're missing me, and your heart starts love. cigarette and I pour the wine. It's four o'clock in the morning and it's starting to get light.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 6% meer loon erbij is nog altijd heel normaal. Israëlische luchtaanvallen vanochtend op Gaza... zijn volgens Palestijnse functionarissen 20 doden gevallen. De aanvallen waren in de zuidelijke stad Rafah en in centraal Gaza. In Rafah verblijven ruim een miljoen Palestijnen die al op de vlucht zijn. Het is technisch mogelijk om in 2040 de CO2-uitstoot met 90% in Nederland te verminderen, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving. Het doel is om 10 jaar later, in 2050, helemaal niks meer uit te stoten. Het weer bewolkt, maar droog. Vanmiddag is er meer zon en dan wordt het uiteindelijk 12 tot maximaal 17 graden. or another. I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another.